10 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft een man van 35 opgepakt... vanwege het steekincident van gisteravond. Toen werd een jongen van 13 en een van 15 gestoken... in een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. De drie slachtoffers kenden elkaar niet. Na een bezoek aan het ziekenhuis konden ze weer naar huis. De opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Verder is er nog niets over hem bekendgemaakt. Zijn motief is ook nog onduidelijk. Zo'n twintig volwassenen zijn tijdens een kinderfeestje in een binnenspeeltuin in Vught met elkaar op de vuist gegaan. Volgens Omroep Brabant begon het met ruzie tussen de kinderen en leidde dat tot een vechtpartij tussen de ouders. Veel kinderen zagen het gebeuren. De vechtende ouders kenden elkaar niet. Toen de politie aankwam waren de meeste betrokkenen al verdwenen. Er is niemand aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman is niet ontevreden met Oostenrijk als tegenstander in de groepsfase van het EK voetbal volgend jaar. Oranje had het volgens Koeman erger kunnen treffen met bijvoorbeeld Portugal. Dat was een van de andere mogelijke opponenten. Andere tegenstander in de poolfase wordt in ieder geval Oekraïne. De derde tegenstander wordt pas bekend na de play-offs voor de eindronde in maart. Alle drie de poolwedstrijden van Oranje zijn in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En meer voetbal. Fortuna Sittard heeft thuis met 1-0 gewonnen van FC Groningen. Het is de eerste nederlaag voor de Groningers in acht duels. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden... voor de onlangs overleden oud-trainer Pim Verbeek. Kort daarna werd de wedstrijd een tijdje stilgelegd... omdat Groningen-fans vuurwerk afstaken... en er door de rook en de mist weinig te zien was in het stadion. Eerder vanavond won Willem II thuis in Tilburg met gemak van Sparta. Het werd 4-0. Op dit moment spelen Heracles Almelo en ADO Den Haag nog tegen elkaar.